Kees Groot met het NOS-journaal. De Poolse automobilist die in Meijel in Limburg een meisje en haar opa en oma doodreed... is in hoger beroep veroordeeld tot 15 maanden cel. Ook kreeg hij een rijontzegging van 4 jaar. De twee grootouders waren met hun kleindochter aan het fietsen op een fietspad... toen ze werden geschept door de auto van de 34-jarige Pool. De straf is hoger dan die van de rechtbank. Die legde vorig jaar een werkstraf op. Nabestaanden reageerden toen woedend op het vonnis. De vader van het omgekomen meisje gooide een stoel naar de rechter. Slowakije stapt naar de rechter om de verplichte herverdeling van 120.000 vluchtelingen in de EU aan te vechten. De premier zei voorafgaand aan een EU-top in Brussel dat hij niet van plan is het besluit uit te voeren. Hij noemt de verplichting om een gegeven aantal vluchtelingen op te nemen irrationeel en zijn land zou de komst van zoveel asielzoekers niet aankunnen. Slowakije stemde gisteren met Tsjechië, Roemenië en Hongarije tegen het besluit over de herverdeling. Een Syrische man is door de koninklijke marechaussee aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij reisde samen met tien Syrische vluchtelingen per trein van Duitsland naar Nederland. Er wordt verder onderzoek naar hem gedaan. Alle vluchtelingen hebben asiel aangevraagd en zijn doorverwezen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Minister van der Steur gaat proberen het overleg over de CAO voor de politie vlot te trekken. Hij heeft de bonden uitgenodigd voor een overleg vanmiddag. De bonden benadrukken dat het om een gesprek gaat en niet om het hervatten van de onderhandelingen. Die liggen al sinds de zomer stil. De minister biedt een loonsverhoging van 5% over vier jaar. Maar volgens de bonden wordt een groot deel daarvan uit de eigen pensioenpot betaald. Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Het wordt 16 tot 17 graden. Morgen is er veel bewolking en soms wat regen of een bui. En ook dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.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 Alweer vijf en een half jaar doen we dit programma sinds 2010. Bij CFM Zandvoort. De vinyljaren en het laatste half jaar eh, is een beetje in een nieuwe formule. Een nieuwe opzet. Vroeger hadden we altijd drie LP's en verder niks. En nu gaan we dat combineren. We hebben nu het Classic Album. En we, doen, oh, we besteden ook als eerste radioprogramma in Nederland... denk ik zo'n beetje aandacht aan de vinyl 50. Want die komt zo rond half twee online. En wij gaan er nu al aandacht aan besteden. Ja. ja. Kun je nagaan hoe snel wij zijn. Eh, de vinyl 50. Ja, de nieuwe binnenkomers. En er zijn een paar prachtplaten nieuw binnengekomen. Of nieuw uitgebracht. Of helemaal nagel, nageltje, nageltje nieuw. Die zijn er ook. En ook een paar eh, re-releases die echt de moeite waard zijn. Eh, maar dan gaan we in de loop van dit, dit programma gaat u daarmee kennis maken. Want het wordt, eh, het wordt lekker gewoon. En dan natuurlijk het classic album. het album dat, ja, wat we uitgezocht hebben uit onze vinylkast. En dat is vandaag een keer Neil Diamond. Ja, ja. De man doet het nog steeds. Hij zingt nog steeds. Is nog steeds goed. En heeft, ja toch nog een enorme schare fans. Dus ik denk dat we heel veel mensen daar blij mee maken. Met dit album. Ja. Album heet Beautiful Noise. Ik zal er in de loop van de uitzending wat meer informatie over geven. Maar we gaan eerst gewoon een track draaien van dit prachtige album van de heer Neil Diamond. En dat is natuurlijk, hoe kan het ook bijna anders, de titeltrack, want daar begint het album mee. Ja. Ja. Ja, Beautiful Noise. lights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the lights. joy and of strife Like a symphony played by the passing parade It's the music of life It's a beautiful noise And it's a sound that I love And it makes me feel good Just like a hand in a glove Yes it does coming into my room and it's begging for me just to give it a tune. Ja, Beautiful Noise van eh, de heer Neil Diamond. Dus Ja, eh. lekker om dit weer eens even te horen. Neil Diamond, eh, die kennen we natuurlijk allemaal. Singer-songwriter, al jaren actief, al sinds de vroege jaren 60. Eh, man die grote hits schreef voor onder andere de Monkees en ook voor hemzelf natuurlijk. I'm a Believer is bijvoorbeeld een liedje van Neil Diamond. Verder hebben we natuurlijk Sweet Caroline, wat we van hem kennen. Cracklin' Rosie. En nog veel meer andere fraaie dingen van de heer Neil Diamond, die wij plagerig ook wel eens Nelis Diamant noemen. Beautiful Noise is het derde eh, studioalbum dat Neil Diamond uitbracht op Columbia Records. Oftewel CBS. Eh, in het totaal is het zijn tiende studioalbum. Eh, het album is uitgebracht in 1976. En het nummer Dry Your Eyes, wat op deze album, dit album voorkomt... wat we straks natuurlijk ook gaan horen... Is onder andere, eh, komt onder andere voor in de film The Last Waltz. En dat is natuurlijk het afscheidsconcert dat de band eh, gaf toen zij er definitief mee gingen stoppen. Ja. andere connectie met de band is dat <clears throat> Robbie Robertson, de voorman van de band, eh, dit album dus geproduceerd heeft. Dat is ook nog eens een keer waar. Ehm nou, dan ga ik even kijken eh, wie er allemaal aan meededen. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te weten eh, wie dat allemaal eh, deed. Neil Diamond was op dit album, speelde gitaar, rhythm guitar en dobro. Richard Bennett was de gitarist. Rob Boucher was, speelde basgitaar, akoestische bas en ARP-bas. Dat is een synthesizer-bas. Dan Larry Knechtel, piano en Fender Rhodes. En als u denkt, waar heb ik die naam meer gehoord? Nou, Larry Knechtel is ook bijvoorbeeld de man die de prachtige pianopartij speelde in Bridge Over Troubled Water van eh, Simon en Garfunkel. Dat was dezelfde man. Die pianopartij is van hem. Dan hebben we Alan Lindgren, piano, Moog synthesizer, strings synthesizer. Dan eh, Dennis St. John, die speelde drums en percussie. Verder Robbie Robertson van de band dus gitaar. Jesse Ed Davis, ook gitaar. man die ook onder andere samenwerkte met George Harrison. Eh, David Page eh, speelde Fender, pia eh, Fender piano. Garth Hudson, Hammond orgel en Lowry orgel. Dat was dus weer een meneer van de band. Jim Keltner, die we ook weer kennen uit diverse formaties. Drums onder andere. Russ Kankel, ook een drummer. Dan Jim Gordon, drums, conga's en harmony vocals. James Newton Howard eh, speelde ARP synthesizers. Joe Lala, die we ook onder andere weer kennen van samenwerking met Crosby, Stills en Nash. Percussie en uh, tamboerijn en de conga's. Dan hadden we ook nog een keer Mac uh, Die deed ook Hamilton orgel. Dan, en Bob James, de bekende jazzpianist... Eh, die speelde onder andere piano, maakte wat arrangementen en speelde Fender Rhodes piano. Tommy Morgan, harmonica. Bob Findley, trompet. Jerome Richardson, fluit en klarinet. Linda Press, backing vocals. En Nick DeCaro, arrangementen en accordeon. Nou, dan bent u helemaal op de hoogte van wie er allemaal op dit album eh, mee hebben gespeeld. Ja, dat waren niet de minste. Nee, er zaten er zitten een aantal grote jongens bij hoor aantal hele grote jongens. Ehm, Russ Kankel was geloof ik ook de drummer die altijd met Cat Stevens bijvoorbeeld samenwerkte. Ja. Eh, ja, en eh, zo hebben we nog wel een aantal beroemde namen daarop eh, gehoord. Nou, mhm. dat was Neil Diamond. Er komen natuurlijk uiteraard nog veel meer tracks, want we gaan dit album helemaal draaien. Maar we gaan nu, naar, we gaan nu naar de vinyl 50. Jawel. En we gaan naar de nieuwe binnenkomers. Joehoe! Ja, en op 49 eh, een re-release van eh, een heel oud album. Van uh, eh, QB and the Blizzard. 1966. Uit 1966. Kun je nagaan. Ja. <clears throat> Toen was ik drie. Eerste, eerste album van QB trouwens. Het was zijn eerste album volgens mij. Ja. En daarna kwam het legendarische Groet uit Grollo. Precies. En eh, dit album eh, ja, bevat natuurlijk een aantal van hun eh, blues klassiekers. En ja, ik ga ook niet te lang praten. De man hoeft geen, zij, deze band hoeft geen introductie meer bij de kenners. En we gaan luisteren naar Gin House Blues. Mm. away. I mean, everybody. Lord, Lord, you know that I'm, I'm in my sin. And I'm, I'm begging you, little bitty baby, please, please, please give me my big bottle of gin right on now. everybody. Unless, unless you want to start that big fight. Yeah, yeah, yeah. I said, stay away, stay away from me, every, every, every, everybody. Unless, unless you want to start, start that big fight. the army, in the Royal Navy. If I, I don't, don't get my jet tonight, yeah, yeah, yeah. I'll tell you something. I said, hi. When, when, when you're feeling high, every, every little, little bit of thing gonna be alright. you're feeling high. Every, every little bit of thing gonna be alright. Yes, I'm gonna take you, take you for the rest of my life, baby, baby. I'm gonna take you for my wife. me, everybody. Lord, Lord, Lord, you know that I'm in my sin. I said, stay away, stay away from me, everybody now. Cause, cause I'm so, I'm so, I'm so, I'm so, I'm so in my sin. I'm begging you, baby. I do it on my knees, you know. Please, please, please, please give me my gin. Give me my gin. I ask you, give me my gin. Make, I wanna make, I wanna make myself believe. I want to make you understand I want to make you understand now, now, now. You had to give, you had to give that big, big bottle of gin. Right on, right on, right on now. Please, please, baby, baby, give me my, my, my, my big bottle of gin. Baby, baby, please, please. weergaloos. Ja, geweldig hè? Dit, dit is, er is later ooit van dit nummer nog eens een, een commerciële versie van, eh, van die Eamon Corner uitgekomen. Maar dat kan toch echt niet in de schaduw staan bij dit. Nee, dit is zo, Dit is zo doorleefd. Zo fantastisch. De smeekbeden van een alcoholist. Ja, ja. Nou, zo kan je het wel stellen, ja. ja. Eh, QB and the Blizzards dus. Uh, die in het begin zelfs gemanaged werd door Johan Derksen. Het heeft niet al te lang geduurd, geloof ik. Eh, van hun eerste album. En eh, dat heette Desolation. En ehm, daarna kwam van deze band dus het legendarische Groeten uit Grollo. Toen was hun naam helemaal definitief gevestigd als eh, Nederlands toonaangevende bluesband. Dat mag je rustig stellen. Oh, maar dat waren ze zeker. Ja. Echt wel. In die tijd zeker. Oh, Harry dus En... Ehm, natuurlijk andere grote man bij die band was Elko Gelling, de beroemde, beroemde gitarist. Eh, die is nog steeds onder ons. Harry helaas niet meer. Nee. En eh, de andere beroemde man die uit deze band voortkwam was Herman Brood. Want die speelde piano hierbij. Ja. En eh, nou ja, die is er ook niet meer helaas. Nou ja, jammer dan. Maar waarschijnlijk spelen Harry en Herman boven gewoon samen lekker de blues. Heerlijk. Goed, oké. Desolation heet het album. En het nummer dat heette The Gin House Blues. Neil Diamond gaan we weer eh, draaien. En eh, tweede nummer, dat heet Stargazer. Hier is Neil Diamond. Stargazer, you with your head in the heavens, you'll never get by, walking that high. the longer the dry pain Oké, Ja. Dus tweede nummer van eh, het classic album van de heer Neil Diamond. En eh, nou ja, ik heb u al de informatie eigenlijk al een beetje verteld. Dus eh, we kunnen gauw door met de vinyl 50. En dat is heel belangrijk, want er staan zulke mooie platen in. Ja. ja, hele mooie nieuwe binnenkomers. Wat is de volgende? de volgende is nummer 46. Nieuw binnengekomen, Joan Shelley. Eh, singer-songwriter. En eh, deze, dit album is uitgebracht op 4 september 2015. En eh, nu dan op vinyl. En komt nu opnieuw nieuw binnen. En van dat album gaan we luisteren. Brighter Than The Blues. Ja, lekker hoor. Ja. Ja, lekker. Ja. Je, moet niet zo piepen. Oh. Je zit te piepen jij. moet niet zo piepen. <laughs> ik zal zo even mijn eh, koptelefoon wat zachter zetten. Dat is misschien ook wel handig. Ja. Ja. Wie weet. Nou, lekker. Ja. Ja. Joan Shelley. Oké. We gaan door met eh, ons classic album van deze week. Neil Diamond en eh, Beautiful Noise. En van dit prachtige album gaan wij nu draaien Lady O. much too far to even you me. Hurts a lot, you know it does. It hurts a lot, baby. Oh, lady, oh. Am I gonna ever learn what I never learned before? City lights, city lights so warm and they burn so bright mm. But me, I walk the city night To forget you Much too far to even hear me Hurts a lot, you know it does It hurts a lot, baby Hey lady, oh Am I gonna ever learn What I never learned Before Rocken kon hij. Bellen schrijven kon hij ook. Hij kon eigenlijk alles. En kan nog steeds alles. Ja. Eh, Neil Diamond dus van het album Beautiful Noise. Geproduceerd overigens dit album door Robbie Robertson. En dat is dan weer de man die ook de voorman was van de band. Eh, die kent u nog wel. Van eh, The Last Waltz en zo. Dat soort dingen meer. goed, vinyl 50. Ja, dan gaan we weer. Weer een nieuwe. Weer een nieuwe. Oeh. Ja. We gaan naar Sufjan Stevens. Oh ja, die ken ik. Die heeft, die, die heeft een aantal maanden geleden al eh, de top 10, top 3 bevolkt. Zelfs weken nummer 1 gestaan. En nu staat hij er weer in. Ja. Goh. Ja. Wat leuk. Alweer. Ja, hij is weer <laughs> terug. Hij is, uitgebracht op uh, eh, 27 maart ja. van dit jaar. En uh, ja, opnieuw binnengekomen. Dus uh, hij wordt blijkbaar recentelijk toch weer aardig verkocht. Oké. Nou. En eh, van dat album eh, gaan wij horen. Should have known better. Ik hoor iets anders. <laughs> ik hoor nog steeds een dame zingen. Je moet even op een ander knopje klikken, denk ik. Ja, dat is beter. of Jen Stevens. Ja. Half jaar geleden stond hij al eh, wekenlang in de top 3 zelfs, kan ik me nog herinneren. Waarvan zelfs een aantal weken op nummer 1. En eh, eh, toen is hij een tijdje weg geweest. En nu is hij gewoon ineens <laughs> weer terug. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Ineens maar weer... je weet het, de Vinyl 50 gaat naar aanleiding van de platenverkoop in de, deelnemende platenzaken. Dat is in Haarlem bijvoorbeeld Noordend. En ehm, die ehm, eh, aan de hand daarvan wordt, eh, wordt die lijst weer samengesteld. Wekelijks. En komt elke woensdag komt hij dus online. Dat houdt in dat... Eh, en meestal is dat rond 1 uur half 2. We hebben ook wel eens gehad dat die pas om 5 over 2 <laughs> online kwam. En dan zitten wij met ons hand in ons haar. Want we, kunnen, we hebben dan gewoon niet de tijd om dingen voor te luisteren. Dus wij zijn af en toe net zo verrast hier in dit programma als u bent. omdat wij dan ook voor het eerst dingen horen. Dat is leuk. Eh, en dat vinden we wel leuk, want dan word je nog eens verrast tenminste. Goed, we gaan naar Neil Diamond. En eh, van het album ehm, Beautiful Noise eh, gaan we draaien het stuk Don't Think. En dan puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Feel. Oftewel, niet denken, maar voelen. Heel goed. lekker gezellig. Oké, en eh, de boodschap is, je moet niet denken, maar je gevoel tonen. Dat is veel beter. Gewoon doen. Gewoon doen, ja. Gewoon doen. Gewoon doen. Nou, we gaan weer naar de nieuwe binnenkomers uit de lijst van de vinyl 50, dames en heren. Ja. En ehm, wat is dit nu weer? Wat hebben we nu weer voor vijf? Arctic Monkeys. Oh. Die hadden er ook alles weer gestaan volgens mij. Ja, ja, ja. Ook al. Poosjes terug. Ja, maar sommige platen komen gewoon terug. Dat kan nog eenmaal. Ja. ja, en dat komt omdat... Eh, ja, de vakanties zijn voorbij. Mensen gaan weer eh, inkopen doen, hè? Ja, plaatjes kopen, hè? Plaatjes Onder andere. kopen ja, voor de wintermaanden en ja, zo. gezellig. En uh, ja, van eh, het, het album AM e gaan we luisteren naar het nummer Fireside. Ja, lekker weer hoor. Arctic Monkeys. Ja. Ja. Lekker weer. Ja, toch? Ja hoor. Prima muziek. Heerlijk. Wou ik zeggen. Gezellig. Nou, ben blij dat jij het mooi vindt. Ja. We gaan eh, proberen om het leven te overleven. Hoe vind je dat? Goed idee. Ja. Ja. We gaan gewoon proberen om eh, het leven te overleven. Oh, Surviving. ik nog te vermelden, de Arctic Monkeys kwamen nieuw binnen op nummer 24. Ja, dan moet je wel, wel in de gaten houden. Dat willen de mensen weten. <laughs> Surviving the Life. Dit is Neil Diamond. surviving the life Een eh, fantastisch nummer trouwens. En we gaan eh, even door met Neil Diamond in verband met de tijd. Want u weet het, ik wil altijd voor het nieuws van drie uur de hele eerste kant gedraaid hebben. Dus uh, vandaar dat we nog even doorgaan met deze man. you, if you know what I mean. Laatste nummer van kant 1 van Beautiful Noise. Neil Diamond. And the night returns just like a friend When the evening comes to set me free When the quiet hours that wait beyond the day make Peaceful sounds in me Took a drag from my last cigarette took a drink from a glass of old wine. Closed my eyes and I could make a place Ja, en dat was het laatste nummer van de eerste kant van dit album van Neil Diamond. nummer dat heet eh, If You Know What I Mean. Jawel. Dus we zijn we ook alweer door het eerste uur heen van eh, de vinyljaren, dames en heren. We eh, gaan nu ook meenemen met een tune naar het eh, nieuws en het weer van eh, drie uur. En daarna komen we nog een volledig uur terug. Straks eerst na drieën. Na het nieuws natuurlijk de volledige top 3 van de vinyl 50. Ja. Wat zei leuke. Wat leuke top 3. Ja, hè? Ja. Oké. Nou, we gaan nog niks verklappen. Nee. Uh, en, voor die en voor die mensen die hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen... Je hebt even, voor die mensen. even op internet kijken. Vinyl 50. Ja www.vinyl50.nl En daar kun je de hele lijst zien. En dan kun je ook zien dat wij niet liegen. Dat we alles gewoon <laughs> volgens eh, de regels doen zoals het daar staat. We gaan nu meenemen naar het nieuws en het weer van drie uur.